Dat zegt minister Verhagen van Economische Zaken. Hij verwacht dat twee partijen in 2012 een vergunning zullen aanvragen om een nieuwe kerncentrale te bouwen, Delta en ERH. Die moet dan bij de bestaande centrale in Borselen komen. Verhagen is wel van plan om in deze kabinetsperiode een beslissing te nemen over die aanvragen, zodat de bouw in 2015 kan beginnen. Daarbij staat de veiligheid voorop. De minister vindt kernenergie een goed alternatief voor de oude vervuilende kolencentrales en noemt het een overbrugging op weg naar een duurzame energiehuishouding. De ministers van Financiën van de 16 eurolanden gaan proberen meer eenheid uit te stralen. Dat is nodig, want met het uitmeten van allerlei meningsverschillen keert de rust niet terug op de financiële markten. Dat zei minister De Jager na afloop van overleg met zijn collega's in Brussel. Volgens hem is het te vroeg om meer geld te stoppen in het noodfonds voor eurolanden die in de problemen zitten. Het IMF en de huidige EU-voorzitter België hadden in de aanloop naar de bijeenkomst daarop aangestuurd. Nu zit er 750 miljard euro in dat noodfonds en dat is volgens de jager voorlopig genoeg. Alleen Ierland heeft er tot nu toe als enige voor een kleine 70 miljard een beroep op gedaan. Julian Assange, de man achter de website Wikileaks, gaat praten met de Britse politie. Dat heeft een advocaat tegen de BBC gezegd. Van Assange wordt gezegd dat hij zich in Groot-Brittannië ophoudt. De advocaat zei dat hij een afspraak gaat maken met de politie om vragen te beantwoorden. Assange wordt in Groot-Brittannië nergens van verdacht. Zweden verdenkt hem van zedendelicten. Het land vaardigde daarom vorige maand een internationaal opsporingsbevel uit. Maar daarin stond voor de Britse politie te weinig om in actie te komen. Vorige week kwam Zweden met een nieuw bevel. Dat zou arrestatie in Groot-Brittannië wel mogelijk maken. Het weer vannacht vriest het licht. Op grote schaal komt mist voor. Plaatselijk kan er wat neerslag vallen. Overdag kan de mist lang blijven hangen of zelfs helemaal niet oplossen. Het wordt min 1 tot plus 3 graden.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 like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. end. ZFM. I don't know, dude. I think everybody's all jealous and shit. Cause I'm like the lead singer of the band, dude. And I think everybody's got a fucking problem with me, dude. And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band.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 All uh, because I'm the salsa. My salsa makes pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa makes pretty girls want to dance and take off their underpants. My salsa. Where'd everybody go? ZFM. Jouw keuze is terug na het nieuws. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Nieuwe kerncentrum.